van 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Chinese ziekenhuizen zeggen dat ze het aantal gewonden niet meer kunnen tellen... na de serie grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn er zeker zeven doden en honderden gewonden. Ook worden brandweermannen vermist. De ontploffingen waren in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosies brak een grote brand uit. Een aantal bruggen en metrotunnels in de omgeving zijn ingestort. Ook is in verschillende wijken in de buurt van de haven de stroom uitgevallen. Amerikaanse F-16's hebben voor het eerst vanuit Turkije luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van terreurgroep Islamitische Staat. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de gevechtsvliegtuigen een aantal doelen in Syrië gebombardeerd. Na maanden onderhandelen gaf Turkije twee weken geleden toestemming aan de VS om een Turkse luchtmachtbasis te gebruiken voor aanvallen op IS. De basis ligt in het zuiden van het land op zo'n 100 kilometer van de grens met Syrië. Het aantal asielzoekers is in drie maanden tijd verdubbeld. Vorige week meldden zich in één week tijd 1700 asielzoekers. 500 meer dan in de weken ervoor. Vooral in Ter Apel, bij het centrale aanmeldpunt, is het erg druk. Afgelopen week zijn er al extra wachtruimtes ingericht. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ernstig ziek. In een verklaring laat hij weten dat er bij hem kanker is ontdekt. Hij zal binnenkort worden behandeld voor de ziekte. Jimmy Carter is 90 jaar. Hij was van 1977 tot 1981 president van Amerika. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 1-0 gewonnen van Excelsior. Groningen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Twente. En ook Pek Zwolle tegen Cambuur eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het weer nog. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag zomers en tropisch warm. Het wordt maximaal 30 graden.